Dijkers met het NOS Journaal. Het demissionaire kabinet wil dat er continu hulpgoederen de Gazastrook in kunnen. Het wordt waarschijnlijk de inzet van Nederland op de top met EU-leiders deze week... over de oorlog tussen Hamas en Israël. Het kabinet wil onder meer in EU-verband humanitaire hulp bieden aan de mensen die in Gaza wonen. En dat daar een permanente humanitaire corridor voor wordt gecreëerd... vanuit Egypte naar de Gazastrook. Vandaag praat de Tweede Kamer verder over die plannen en over de oorlog. In de Tweede Kamer heeft premier Rutte verder gezegd dat ten onrechte het beeld is ontstaan dat Nederland eenzijdig Israël steunt en geen oog heeft voor het leed in Gaza. Hij zei dat het kabinet Israël niet blind steunt in alles. Burgers moeten zo min mogelijk slachtoffer worden van de strijd tegen Hamas, zei Rutte. In de Gazastrook is een vierde konvooi met hulpgoederen aangekomen. De spullen gingen vanuit Rafah in Egypte de grens over, in acht trucks. Er zitten water, voedsel en medicijnen in. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft de spullen in ontvangst genomen. De politie heeft nieuwe foto's van de voortvluchtige Bradley Dorder verspreid. Op die beelden is te zien hoe die afgelopen weekend op Amsterdam Centraal... bij de poortjes een sigaret rookt. De politie weet nog niet of hij nog in Amsterdam is. Twee woningen in Amsterdam-Oost zijn doorzocht, maar daar was hij niet. Doorder wordt gezocht voor het doodschieten van een psychiater in Rotterdam... en het neersteken van een man in Zutphen. En in de Champions League heeft PSV in Frankrijk met 1-1 gelijk gespeeld tegen Lens. Kort na rust opende Bakayoko de score voor de Eindhovenaren... en 10 minuten later kwamen de Fransen op gelijke hoogte. Na drie wedstrijden heeft PSV nu twee punten. Daarmee staat het onderaan in groep B. Het weer langs de kust een enkele bui. Verder is het droog bij een graad of 6... Vanochtend in het oosten en noorden nog wat zon. Verder is het bewolkt. Later volgt er ook nog regen.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 bij de poortjes een sigaret rookt. Dorder wordt gezocht voor het doodschieten van een psychiater in Rotterdam... en het neersteken van een man in Zutphen. Het Israëlische leger zegt een aanval van Hamas uit zee te hebben verijdeld. Een groep duikers zou geprobeerd hebben om via de kust een kibbutz binnen te dringen. De marine zou de duikers van Hamas hebben ontdekt en gedood. De Amerikaanse acteur Richard Roundtree is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol als de eigenwijze privédetective John Sheft... in de Sheft-films uit de jaren 70. Roundtree was 81.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 When the start to show, boy, I really need to know. And how you gonna act? How you gonna handle that? What you gonna do when she wants you back? There's no need to reminisce about the past. Obviously, cause that dish did not last.